Sit van der Linde met het NOS-journaal. De man die begin dit jaar werd veroordeeld tot een half jaar cel... omdat hij met een brandende fakkel bij het huis van Sigrid Kaag stond... is opnieuw vastgezet. De Amsterdammer Max van der Bee kwam in juni vrij... in afwachting van zijn hoger beroep. Aan zijn vrijlating zaten voorwaarden verbonden... waar hij zich niet aan heeft gehouden. Daarom is hij vorige week opnieuw opgepakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil geen verdere details geven over waarom de FBI het huis van oud-president Trump heeft doorzocht. Het onderliggende document voor de huiszoeking wordt niet openbaar gemaakt, omdat het de medewerking van getuigen in gevaar zou kunnen brengen, zegt het ministerie. Media hadden om openbaarmaking gevraagd. Vorige week werd het huis van Trump doorzocht. Hij zou documenten uit het Witte Huis hebben meegenomen. Op een pluimveebedrijf in het Zeeuwse dorp Schoren is vogelgriep vastgesteld. Alle ongeveer 76.000 kippen worden afgemaakt. Er hoeven geen pluimveebedrijven in de omgeving te worden geruimd. In een straal van 1 kilometer rond het besmette bedrijf zit alleen een leegstaande boerderij. Wel geldt voor vijf bedrijven een vervoersverbod... omdat ze binnen 10 kilometer van het bedrijf in Schoren liggen. Kogelstootster Jessica Schilder heeft met overmacht de Europese titel gegrepen in München. De 23-jarige Volendamse stootte de kogel als eerste Nederlandse vrouw ooit over de 20 meter. Het brons was voor Jorinde van Klinken. Schilder, die afgelopen jaar al brons pakte bij de wereldkampioenschappen indoor... verlegde haar grenzen de afgelopen maanden al vaker. Haar winnende stoot bij de Europese kampioenschappen... betekende de zevende verbetering van het Nederlands record in drie maanden tijd.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 I'm in the mood to fuck I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you? I wanna go where nobody's been. Where nobody's been. Have you ever had fun like this?